Door Almegens met het NOS-journaal. De Spaanse politie heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie van Jos B. die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Op de beelden wordt B. door zwaar bewapende politiemensen geboeid in een auto geduwd. Jos B. werd gistermiddag na een tip aangehouden in de buurt van Barcelona. Wanneer hij naar Nederland komt is nog niet bekend. Justitie gaat ervan uit dat hij door Spanje wordt uitgeleverd... Als B meewerkt aan de procedure kan hij later deze week al naar Nederland komen. Anders kan het 90 dagen duren. Een Maleisische patholoog heeft een verklaring over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit ingetrokken. De vraag was of Ivana nog leefde nadat ze in Kuala Lumpur van een hoog balkon was gevallen. De Maleisische had gezegd dat Smit na de val nog leefde. Die getuigenis trok ze vandaag in. Een Nederlandse onderzoeker concludeerde juist dat Ivana mogelijk al dood was voor de val, bijvoorbeeld door een misdrijf. Oud-studenten hebben door hun studieschuld grote moeite met het krijgen van een hypotheek. Dat staat in een inventarisatie van het interstedelijk studentenoverleg. Volgens het ISO kijken banken bij het berekenen van de hoogte van een hypotheek naar de oorspronkelijke studieschuld en niet naar het bedrag dat nog openstaat. En dat leidt ertoe dat starters geen woning kunnen kopen en niet doorstromen vanuit hun studentenwoning. Voor de tweede keer in korte tijd is een schilderij van Rembrandt ontdekt. Volgens het Leids Dagblad wordt het werk op dit moment gerestaureerd... en daarna tentoongesteld in Museum de Lakenhal in Leiden. De conservator van het museum zegt in de krant dat het schilderij nu nog in het buitenland is... maar het is ontdekt, meer wil hij er niet over kwijt. De Lakenhal mag het schilderij als eerste museum ter wereld exposeren. Het weer, het is bewolkt en het regent. Vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag lokaal nog een bui.